Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De twee snelwegen in het land afgesloten en in het hele land mogen geen zware vrachtwagens meer rijden. Het land kampt al een paar dagen met zware sneeuwval. Er zitten nog zeker duizend auto's ingesneeuwd. De Roemeense autoriteiten hebben het leger ingezet om de bestuurders te redden. Gisteren werden vijf havens gesloten vanwege het slechte weer. En ook het vliegverkeer van en naar Boekarest ondervindt grote hinder. Het ziet eruit dat het de komende dagen droog wordt, maar dan wordt het wel weer een stuk kouder. De nachttemperaturen gaan komend weekend richting de min 20. Ook andere landen in Zuidoost-Europa kampen met zware sneeuwval. Minister Spies van Binnenlandse Zaken is geïrriteerd over de opstelling van de PVV. Die partij ziet niets in een wetsvoorstel van de CDA-minister om alle schenkingen van meer dan 4500 euro aan een politieke partij openbaar te maken. De wet moet het omkopen van politie of de schijn daarvan voorkomen. Kamerlid Brinkman sprak van een anti-PVV-wet en zei dat de partij naar mazen in de wet zal zoeken om die te omzeilen. Volgens hem zullen andere partijen dat ook doen, alleen komen die er niet openlijk vooruit. Spies vindt het ongehoord dat de PVV zich niet zal neerleggen bij een democratisch genomen besluit. Artsen zonder grenzen stopt met het verlenen van hulp in gevangenissen in de Libische stad Misrata. De hulporganisatie zegt dat gevangenen worden gemarteld en dat hen medische hulp wordt geweigerd. Amnesty International heeft gesproken met slachtoffers van martelingen. Die zouden worden geslagen met zwepen en stokken en stroomstoten hebben gekregen. Een aantal gevangenen heeft dat niet overleefd. De Nationale Overgangsraad in Tripoli had beloofd beter met mensen om te gaan dan het regime van Gaddafi. Maar lokale veiligheidstroepen zoals die in Misrata gaan hun eigen gang, zegt Amnesty. Het weer, het wordt vanuit het westen droog en het klaart steeds meer op. Bij een matige zuidenwind daalt het kwik naar een graad of 2. Overdag veel zon, maar vooral in het westen ook een kans op een bui.